Goedemorgen Het Q-Music nieuws van exact 5 uur. Goedemorgen. Bij de Amerikaanse inval in Venezuela zijn 32 Cubanen om het leven gekomen. Volgens de Cubaanse regering gaat het om militairen en ambtenaren... die de afgezette president Maduro hielpen. President Trump zegt dat het een domme zet was van de Cubanen om Maduro te beschermen. Cuba spreekt van helden die tot het bittere eind hebben gevochten. President Trump haalt uit naar verschillende landen. Tegen journalisten herhaalt hij dat Amerika Groenland nodig heeft. De Deense premier riep Trump eerder nog op om te stoppen met dat dreigement. Verder zei Trump dat hij overweegt Colombia aan te vallen, Mexico zich moet herpakken, Cuba op omvallen staat en Iran moet oppassen als er bij protesten demonstranten worden gedood. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn vannacht twee doden gevallen. Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers in de Oekraïnse hoofdstad van dit jaar. In het noorden van de stad zijn verschillende gebouwen ontruimd... en de burgemeester riep inwoners op om in de schuilkelders te blijven. In Raamsdonksveer is een grote brand uitgebroken op een bovenverdieping van een boerderij. De bewoners van het pand konden op tijd vluchten, meldt Omroep Brabant. De brandweer rukte flink uit, ook om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een schuur. De oorzaak is nog niet bekend, gedacht wordt wel aan een schoorsteenbrand. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het noorden en zuiden zijn er sneeuwbuien en later vanochtend ook op andere plekken. Vanmiddag zon, wolken en winterse buien en het blijft rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Mattia Marieke, de pre-party. Een hele goede morgen. Ja, ook in het nieuwe jaar kan jij ochtends vroeg het allereerste feestje van de dag meepakken.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 No, I can't this if I just let this go. Don't wanna hear my heart say I told you so. gonna let me go je er weer bent. Ja. Dus we kunnen de hele week weer tegen jou aan zitten te lullen. <laughs> ik zal mijn best doen. <laughs> Groetjes, Lucie. Hey, doei, Lucie. Beste wensen. Doei, doei. Dag, dag. Ja, je kan de hele week eh, weer tegen mij aan zitten lullen. In principe word ik betaald om het eh, tegenovergestelde te doen. De hele week weer tegen jou aan te lullen. Maar ik vind het wel gezellig als je terugkletst via de app van Q-Music. Een hele goede morgen. De allereerste pre-party. Mattie en Marieke, de pre-party van 2026 is een feit. Luc van de redactie. Aanwezig. En wie er ook is, is Michel. Michel, goedemorgen. Monty, de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dankjewel. En een hele fijne uitzending geweest. We gaan weer knallen in 2026. En zo is het. Succes met elkaar. Jojo. Jojo, Alex. Goedemorgen, Luc. Ik ben er weer bij. En ik zou nog zeggen, de beste wensen voor 2026. Ja, ja. Veel plezier vandaag. Werk ze. Hoi, dankjewel, Alex. ook werk ze vandaag. En als je de weg op gaat, is een beetje een cliché, maar let eh, goed op, pas goed op. In de app al veel consternatie over of het nou glad is of niet. Eh, er is een partij die zegt ja... De wegen zijn spekglad, pas alsjeblieft op. Er zijn ook veel mensen die zeggen, ah joh, wat een gelul. Wat een gelul in de ruimte, het, is allemaal, valt allemaal best wel mee. Ehm, en die mensen zitten wat zuidelijker van het land. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was de afgelopen dagen in Zeeland. Daar is geen vlok sneeuw gevallen. Twee keer een hagelbui van vijf minuten en dat was het. Dus toen ik gisteren weer terug eh, richting Utrecht reed... toen eh, pas eh, kwam ik erachter hoe mooi Nederland er eigenlijk bij lag in wat voor winterse wereld. En ook deze ochtend is het dus nog, nog glad en ga je de weg op. Nou ja, neem een klein beetje extra reistijd in, in, in gedachten. Ik heb dat vanochtend iets te overdreven gedaan. Ik was hier al om vijf voor half vijf. Dus ik ben maar gewoon begonnen met eh, tegen je aan lullen. We hadden een soort van pre-party van de pre-party. En eh, <laughs> dat is misschien dus wel grappig. Ik heb dus iedereen ook een beetje aan kunnen zien komen. Waaronder eh, marie anne Annemarie die kwam vandaag met de taxi. Die had geen zin om te fietsen. Dus die is heerlijk door de taxi afgezet. Zag ik zojuist toen ik koffie ging halen. En Marieke die heeft mij net ook geappt. Die, die, heeft, die wilde toch even, ja, even kijken hoe is het nou op de weg. Marieke die stuurde hoe was het op de weg. Ik heb haar even terug teruggeappt. makkelijk te doen op de snelweg helemaal. De binnenwegen zijn wat gladder, maar als je gewoon wat langzamer rijdt... is er niets aan de hand. Zelfs voor jou niet. <laughs> Haha. Ik dacht, ik maak toch een klein grapje. En toen stuurde Marieke een uh, audiobericht. Dat is wel even leuk. Ze zei, nou, ik ben onderweg. goed, ik denk dat het vooral Matty is die we vandaag gaan horen.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 Ah, Lucky. De A27 richting Utrecht. De laatste stuk, dat is eh, behoorlijk glad. Oh. Het eerste stuk vanaf Utrecht is behoorlijk glad. Maar de A28 ken je gewoon volgas gas overheen. Hey, hatsee. Morgen, jongen. Dankjewel, Robin. Hey, son, I wanna show you how the world is big and beautiful. I wanna tell you how anything you dream is possible. And no matter gonna show you how the world is big and beautiful. Q Music. Q Music. You know, I'm no good. Een hele goede morgen, bijna half zes ochtends. Mattie en Marieke de pre-party voor deze maandagochtend 5 januari 2026. Ik heb een klein beetje je hulp nodig. Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. -E. Iedere ochtend rond kwart voor acht, dan eh, spelen we ja of nee Mattie en Marieke die mogen eigenlijk heel simpel ja of nee antwoorden op eh, drie topics die zij krijgen. Daar hebben ze drie seconden bedenktijd voor. En die topics, die lever ik dan s ochtends aan. Dus ik zeg bijvoorbeeld... Nou ja, daar gaan we eigenlijk al. Ik, ik ben een beetje... Ja, mijn, mijn topic radar is een beetje weg. Ik heb een lijstje met telefoon. <clears throat> kan ik wel even laten zien aan je. Ik heb een lijstje met telefoon en daarin eh, staan dan topics. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal niet zo leuk. Een van de topics die ik heb genoteerd is geitenkaas. Ja, dat is nou ook, niet, dat is ook nog niet de dag dat je denkt van nou laat de radio voor aanstaan. Ander topic is alpaca. Een alpaca. Nou, ik weet ook niet of dat nou gaat werken vandaag. Eh, een ander topic wat ik ooit nog genoteerd heb in dit lijstje... is foto's van je eten posten. Nou, je hoort het, eh, het is allemaal niet heel erg origineel. Dus ik zou willen vragen aan jou. Heb je de app van Q-Music? Zo ja, stuur even een berichtje door met jouw meest originele ja of nee topic. Waarvan denk jij nou, nou hier hoor ik Mattie en Marieke graag ja of nee op zeggen. Stuur hem even door via de app van Q-Music.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 En zij moeten dan ja of nee eh, zeggen. Eigenlijk zo simpel is het. En dan mogen ze een beetje verklaren. Waarom zou je ja zeggen op een eh, tosti hamkaas? Of waarom zou je nee zeggen? En elke ochtend lever ik dan eh, de topics aan. Alleen ja, door de feestdagen, door alle, alle dagen die voelden als een zondag heb ik mijn ja of nee eh, radar een beetje eh, verkeerd afgesteld. Dus ik ben op zoek naar leuke, originele ja of nee topics. Kom maar door via de app van Q-Music. Dalia, die stuurt meteen eentje waarvan ik echt niet weet wat het is. Die zegt kaki eten. Ik weet niet wat dat is. Stuurt, ik ben vooral benieuwd of Mattie het kent. Nou, ik ken het zelf ook helemaal niet. Dalia, wat is dat? Verklaar jezelf nader. Eh, Ron, die zegt nog sneeuwballengevecht. Vind ik een hele leuke. Um, Sjoerd, die stuurt met dit weer een stukje industrieterrein zoeken... en daar met de auto door de sneeuw heen slippen. Vind ik ook een hele, hele leuke. En uh, Roel die stuurt nog... Morgen, Luc, A12 vanaf Harmelen tot voorbij Utrecht. Ook spekglad. Oh, dat is een eh, verkeersupdate. Sorry, dat heeft met het gladde weer te maken. Sven, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Wat is jouw eh, originele ja of nee topic waar ik misschien mee aan de haal kan? Nou, een ijzeren lepel in bijvoorbeeld een glas chocolademelk in een magnetron. Een ijzeren lepel in bijvoorbeeld een glas chocolademelk in de magnetron. Maar eh, is het omdat je dan je chocolademelk wil roeren nog later met een warme lepel? Of eh, wat, wat is het idee achter de lepel? Nee, nou eh, die je weet wel, als je bijvoorbeeld eh, je doet een glas eh, chocolademelk in de magnetron, dan is de buitenkant altijd warm, maar de binnenkant altijd nog koud. En als je die lepel erin doet, dan wordt die van binnen wordt die ook warm. Oh, wow! Een soort scheikundige project is dit eigenlijk. Dit is eigenlijk gewoon zorgen dat, dat je, dat je chocomel overal even warm is. Ik wist het helemaal niet, joh. Ja, nee, het eh, komt door de straling van de magnetron. En die verhit de lepel. Maar de lepel die wordt niet zo heet uit dit kan vasthouden. Nou, wat ontzettend cool. Wow, oh, nou ik zou hierop nee zeggen, omdat ik het nooit doe. Maar ik denk dat ik het wel zou willen doen. Eh, nu ik het zo ken. Dan zou ik toch misschien met ja antwoorden. Doe je dit vaak? Alleen, alleen met chocomel, ook met andere zaken, zoals soep of zo, moet het dan ook? Ja, soep, eh, soep kan wel, maar ook bijvoorbeeld eh, als je thee gaat maken of je hebt eh, koude thee, je thee is al afgekoeld en je doet weer in een magnetron, lepeltje erin en het is helemaal lekker warm. Nou, wat super zeg. Ik vind deze echt, wat een tip. Wat een ontzettend goede tip, Sven. hey, ben je nu onderweg of waar hang je uit? Ja, ik ben nu zout aan het strooien, sneeuw aan het schuiven. Hé, hey, wat goed. Je bent... Nou, dan krijg je even een pluim. Hier, alsjeblieft. lekker bezig, Sven. Waar ben je aan het strooien? In Heerenveen. In Heerenveen. Oh, is het daar... Eh, ik moet er later vandaag nog heen, naar Heerenveen. Ik eh, ga naar uh, Tialf. Daar was ik eigenlijk in principe vorige week ook... voor het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen. maar vandaag is er weer een, een sporthappening. Een soort van teamprestatie met allerlei atleten... die naar de Olympische Winterspelen gaan. Over een maand. Dus ik ga er vandaag weer heen. Maar ga ik het halen of zeg je nou blijf maar thuis? Ja, je moet het helemaal zelf weten, maar uh, het parkeerterrein is helemaal wit. En uh, er ligt 5 tot uh, eh, 7 centimeter sneeuw bijna, dus ja, het is op eigen risico. Ligt er echt 5, hoeveel? 10 tot 15 zei je? Nee, 5 tot 10. Oh, oh nou, dat valt mee. Nee, 5 tot, oh man. Oh man, en dan in mijn witte Kia Picantootje die kant op. Nou, ik uh, denk er nog even over na. Maar wel lekker bezig dat jij uh, goed aan het strooien bent, Sven. Dat kan niet anders zeggen, dus uh, dank daarvoor. Ja, geen probleem. hey, heel erg bedankt. En eh, rij veilig zou ik zeggen. En Oh, Sven. Sven. Oh, oh, god. Sven. Sven. Pas nou, pas nou op, Sven. Oh. Oh, nee. Oh, mijn hemel. Oh. Sven, ben je er nog? Ja, ging dat goed? never been en in op Q-Music. Mattie en Marieke de pre-party. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Veel berichten komen er binnen over ehm, Sven die ik net sprak. Hij stopt zijn eh, ijzeren lepel in zijn eh, drinken. En vervolgens stopt hij het in de magnetron, zodat alles even lekker warm wordt. Zo'n chocolademelk. Veel mensen sturen nu eh, een ijzeren lepel in de magnetron. Dat gaat toch vonken, Aldus Esther. En Marco die stuurt nog metaal in de magnetron. Niet zo'n heel strak plan, denk ik. En Leroy laat nog weten... een metalen lepel in de magnetron is brandgevaarlijk zeker niet aan te bevelen. Ehm, ja, ik weet echt helemaal niks van alles wat er gaande is in de keuken. Dat blijkt alweer. Uh, eh, maar denk er nog even twee keer over na, lees ik zo, als je dit eh, eventueel wil gaan eh, doen. En dan stuurt Leon nog een bericht over de, A3, de, sorry, de A32 richting Heerenveen. Die is er erg slecht aan toe. Er ligt veel sneeuw, het is ook erg rustig. Dankjewel. Ik moet later vandaag nog helemaal richting het hoge noorden, richting Heerenveen. Maar ik twijfel echt ontzettend of ik dat wel ga doen. Allereerst zometeen over een kwartier. Mattie en Marieke, ze zijn er weer voor je. En heb je RTL 7 al geüpdate? Want ja, vanaf vandaag zijn we ook op de televisie te zien. En dit is Michael Jackson. and deceived, all oh, because you came for me. off. Ophelia. Zeg eens A. Angelique stuurt via de app. Voor alle krantenbezorgers is het vandaag niet te doen. Ik sta zelf al drie keer vast in de sneeuw in de omgeving van Noord-Brabant. Als je vandaag de krant rondbrengt, heel erg veel succes. Tijd voor de ochtendshow van Mattie en Marieke. Over enkele minuten beginnen ze. Ze zitten er klaar voor. En hoe? Nou, check het zelf even op RTL 7. Dit is Tame Impala. The morning light is turning